Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Bij een grote uilgebouw in de Brabantse plaats Zeeland is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat meldt Omroep Brabant. De politie adviseert om wonenden alle ramen en deuren gesloten te houden. Brandweerkorpsen uit Zeeland, Schaik, Uden en Veghel proberen de brand onder controle te krijgen. De school staat sinds begin januari leeg. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. Het lichaam dat vanochtend in een natuurgebied bij Nijmegen werd gevonden is inderdaad van de vermiste Mariska Peters. De politie hield er al rekening mee dat het de 21-jarige vrouw uit Nijmegen zou zijn. Haar lichaam werd gevonden door speurhonden die haar familie had ingezet. Mariska Peters verdween twee weken geleden toen ze onderweg was naar een vriendin. De politie vermoedt een misdrijf. De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor aanslagen op winkelcentra in de VS. De islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab in Somalië heeft zijn aanhangers in een video opgeroepen de aanslagen te plegen op winkelcentra die door Joden of Amerikanen worden geëxploiteerd. De spreker in de video heeft het over het op één na grootste winkelcentrum van de VS en over winkelcentra in Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk. Jazztrompetist Clark Terry is overleden. Terry speelde samen met grote namen als Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Billie Holiday en Ray Charles. En verder speelde hij in de orkesten van Count Basie en Duke Ellington. Hij was jarenlang een van de vaste bandleden van de Tonight Show. Terry werd 94 jaar. Het weer, regen en natte sneeuw en daardoor kan het ook glad zijn. Er staat een stormachtige windkracht 6. Morgenochtend wordt het even droog, dan neemt de eh, wind af, en dan breekt de zon door.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 Forget him, will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms. Take a while, Santi. been when you swipe. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us.